Jeroen van Kamp met het nws Journaal. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump wil de betrekkingen met Rusland en China verbeteren. Nu wordt de VS door zowel bondgenoten als vijanden belachelijk gemaakt, zei hij bij de bekendmaking van zijn buitenland beleid. President Obama heeft China misbruik, misbruik laten maken van de Amerikaanse economie. En nu heeft China geen respect meer voor de VS, zei Trump. Dat respect wil hij terugwinnen en daarna China dwingen het Noord-Koreaanse atoomprogramma in toom te houden. Met de Russen wil Trump vooral kijken naar onderwerpen waarover beide landen het eens zijn, zoals de strijd tegen IS. In de Turkse stad Bursa heeft een zelfmoordterrorist een aanslag gepleegd... waarbij zeker 13 gewonden zijn gevallen. Geen van de gewonden verkeert in kritieke toestand... meldt de Turkse minister van Volksgezondheid. De dader zou een vrouw zijn van 25. Ze blies zichzelf op bij een historische moskee in het centrum van de stad. Varkens in Nood haalde in drie weken tijd ruim 60.000 handtekeningen op tegen de hoge biggensterfte in Nederland. Handtekeningen worden morgen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, die overlegt over het dierenwelzijn. Per jaar sterven zo'n 6 miljoen biggetjes. Volgens Varkens in Nood was de sterfte in ons land nog nooit zo hoog. De republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz kiest de Texaanse zakenvrouw Carly Fiorina als zijn kandidaat voor het vicepresidentschap. Volgens televisiezender ABC gaat Cruz dat later vandaag bekendmaken. Fiorina was zelf kandidaat in de republikeinse voorverkiezingen, maar ze gooide in februari de handdoek in de ring. Daarna sprak ze haar steun uit voor Cruz. In het havengebied van IJmuiden heeft een grote brand gewoed in een loods van een metaalbewerkingsbedrijf.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 did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving up.